Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf vandaag thuis en ga niet helemaal los in een winkelstraat. Die oproep doet de politie in onder meer Maastricht. Het is Black Friday, de dag voor koopjesjagers. Maar door corona is het niet slim om met z'n allen hutje-mutje in winkels te staan. Veel mensen bestellen dan ook online, merkt deze pakketjesbezorger uit Assen... Hij is hartstikke druk. Ik eh, kijk ernaar uit eh, dat als het straks weer iets rustiger is, dan kunnen we even een beetje bijkomen. Maar deze komende weken die, die gaan we zeker doorkomen en daar gaan we heel veel eh, plezier uit halen. Om de drukte aan te kunnen heeft PostNL duizend extra bezorgers aangenomen. Die zijn de komende weken ook hard nodig om alle Sint- en kerstcadeautjes langs te brengen. Over een paar jaar kun je je fiets makkelijker kwijt op het station. De staatssecretaris trekt daar 200 miljoen euro voor uit tientallen plekken komen extra fietsenstallingen. Onder meer in Nijmegen, Zoetermeer en op station Amsterdam-Lelylaan. De politie in Gelderland heeft vier mensen opgepakt na een inval in een huis in Brummen. Er werd een stapel zwaar vuurwerk gevonden. Er lagen ook tientallen pakjes illegale sigaretten en flink wat geld. Verderop in Brummen werd een auto van de weg geplukt die vol lag met vuurwerk. De bestuurders hadden ook wapens bij zich. Als je in Rotterdam rondrijdt mag je straks nog maar 30 km per uur. De gemeente vindt Rotterdam te veel een autostad. Kinderen die op straat spelen zie je er bijna niet. En dus komt er een uitgebreid plan om de maximumsnelheid te verlagen. Maar met alleen een bordje ophangen ben je er nog niet. Bredere fietspaden, maar ook eh, in plaats van asfalt eh, klinkers bredere stoepen, eh, wegversmallingen, eh, drempels. Alleen een bordje met 30 km per uur ophangen is, is echt niet voldoende. Je moet het zo inrichten dat het fysiek haast onmogelijk wordt om heel veel harder te rijden. Landelijk zijn ze er ook mee bezig. De Tweede Kamer heeft laatst besloten dat er overal in Nederland 30 moet worden gereden binnen de bebouwde kom.